omdat het land gezien wordt als bondgenoot van Rusland. Nu komen ze dus, dus toch terug van die boycott... omdat andere landen wel gewoon tegen Belarus wilden spelen. De KNVB ziet het liefst dat de wedstrijd zonder publiek is en zonder volksliederen. Een heftige dag in Alblasserdam in Zuid-Holland. Op een zorgboerderij daar zijn een vrouw van 34 en een meisje van 16 doodgeschoten. Een vrouw van 20 en een jongen van 12 raakten zwaar gewond. Deze man kwam, toen hij het hoorde, meteen naar de zorgboerderij... omdat zijn zoon, die het syndroom van Down heeft, daar werkt. onwetendheid, dat je, dat je dus helemaal niet bekend bent met het feit dat eh, mijn zoon dus iets aangedaan zou zijn. En dat, is natuurlijk, eh, dat geeft extra spanning. Daar was u bang voor? Ja, daar was ik wel een beetje bang voor, ja. Maar gelukkig met hem is eh, niets Alles, gebeurd. Ja, ik hoorde net van, van mijn dochter, die liep hier dus ook. Andere dochter. En eh, die zegt van, het is allemaal oké met Ernst. Gelukkig wel. Maar hij, hij, hij, heeft het wel zien gebeuren, hoor ik net zeggen. Over het waarom van de schietpartij weten we nog niks. Er is een man van 38 opgepakt met een wapen. De man zou bij de politie bekend zijn als een verward iemand die regelmatig voor overlast zorgt. Vanaf dit moment is het verboden om op de Wallen in Amsterdam bier, wijn en sterke drank te verkopen. Op de Wallen is het weer net zo druk als voor corona. En buurtbewoners zijn er daar helemaal klaar mee. Toeristen zorgen voor rotzooi, flink wat herrie en vechtpartijen. Het is een belangrijk weekend in het voetbal. Als Ajax op Super Sunday in Alkmaar wint van AZ... en PSV dan ook nog eens verliest van Feyenoord... zijn de Amsterdammers kampioen. De fans van Ajax zullen de tap alvast koud zetten. Maar trainer Erik ten Hag wil daar nog niet aan denken. Wij zijn bezig met die wedstrijd tegen AZ en eh, we moeten die winnen. We hebben wel alle wedstrijden gewonnen. Op één na naar de winter in de competitie. Ehm, de sfeer is goed, er eh, we goed getraind. Ehm, ze zijn eager, ze zijn met elkaar bezig en ja, dat geeft mij vertrouwen. Ajax AZ begint zondag om half drie en anderhalf uur later moet PSV aan de bak. Het weer aardig wat zon, de meeste plekken een graad of 20. Morgen wat wisselvalliger, met in de ochtend wat regen, later zon en tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. 10 minuten extra reistijd voor de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Rolof Arendsveen en Hoofddorp-Zuid. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Je kan het beste de parallelbaan kiezen. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Rudolf 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech op de A27 Utrecht-Almere... tussen Knopen Eemnes en af het Almere haven half uur vertraging.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 Op het Mediapark in Hilversum hebben tientallen mensen de moord op Pim Fortuyn herdacht. Hij werd daar vandaag 20 jaar geleden doodgeschoten. In het stadhuis van Rotterdam is een symposium dat in het teken staat van de politicus. Het bereiken van de finale van de Conference League levert Feyenoord in één klap 3 miljoen euro op.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 silence. Longing for some warmth back on our face. Find a way to get out of this maze. Scream away the silence, the silence. Shadows all around us. Satellite the dark. you always got on some fly blue suit and mm. your cufflinks are shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't want to waste your time, but I know girls don't usually do this. But I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day.